Knapje zacht tomaatjes, tomaatjes op de hei. Knapje zacht tomaatjes, pompje was er niet bij. Knap je wou tomaatjes plukken, weet jij wat meisje zei? Kom niet aan die tomaatjes, die tomaatjes zijn van mij. Kom niet aan die tomaatjes, die tomaatjes zijn van mij. Nee, nee, nee, die tomaatjes zijn van mij. Nee. Knapje zijn mij. Knaapje zag framboosjes, framboosjes op de hei. Knaapje zag framboosjes, struikje was er niet bij. Knaapje wou framboosjes plukken, weet je wat meisje zei? Kom niet aan die framboosjes, die framboosjes zijn van mij. Kom niet aan die framboosjes, die framboosjes zijn van mij. Nee, nee, nee, die framboosjes zijn van mij. Nee, nee, nee, die framboosjes zijn van mij. Knaapje zag een pruimpje, pruimpje op de hei. Knaapje zag een pruimpje, boompje was er niet bij. Knaapje wou het pruimpje plukken, weet je wat meisje zei? Kom niet aan dat pruimpje, dat pruimpje dat is van mij. Kom niet aan dat pruimpje, dat pruimpje dat is van mij. Nee, nee, nee, dat pruimpje dat is van mij. van mij. Nee, nee, nee, dat fruitje dat is van mij.